4 uur. Manik zijn met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in het noorden van Tunesië zijn 22 doden gevallen. De andere 21 inzittenden van de bus raakten gewond. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De passagiers waren toeristen uit Tunesië zelf. De meeste zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Ze waren op excursie in een bergachtig gebied bij de grens met Algerije. De bus raakte in een scherpe bocht van de weg en stortte in een ravijn. Bij voetbalwedstrijden in Tunesië wordt vandaag vanwege het ongeluk een minuut stilte gehouden. De man die is aangehouden voor het neersteken van drie jongeren... vrijdag in een drukke winkelstraat in Den Haag... had waarschijnlijk geen terroristisch motief. Volgens de politie zijn daar geen aanwijzingen voor. Het is nog niet bekend wat het motief dan wel was. De verdachte is een man van 35. Hij werd gistermiddag opgepakt bij een dakloze opvang in Den Haag. De drie tieners die bij de steekpartij gewond raakten kenden elkaar niet... Ze moesten naar het ziekenhuis, maar konden dezelfde avond weer naar huis. Radio 538 heeft DJ Daniel Lippens geschorst... omdat hij een ongeluk veroorzaakte terwijl hij zijn autorit live uitzond op internet. Hij reed een fietser aan nadat hij al bijna een andere fietser en een wandelaar had geraakt... die beide voorrang hadden. In de tijd dat Lippens is geschorst moet hij van Radio 538 een podcast maken over verkeersveiligheid... De zender keurt zijn gevaarlijke rijgedrag en het streamen tijdens het rijden sterk af... en zegt dat hij een voorbeeldfunctie heeft voor jongeren. Lippens zelf zegt dat hij erg geschrokken is van zijn eigen rijgedrag. De laatste race van het Formule 1-seizoen is gewonnen door wereldkampioen Lewis Hamilton. Max Verstappen kwam in Abu Dhabi als tweede over de finish. In de WK-stand eindigde hij als derde. Dit weer. Wolkenvelden, maar op sommige plekken ook wat zon bij maximaal 5 graden. Plaatselijk is het nog mistig. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af... en kan vooral in de kustgebieden een buitje vallen. Het wordt dan ongeveer 7 graden.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 En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Een mooie boot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij heeft hele coole pieten op zijn boot. Een stuk de honderd zijn bootje is zo groot, Hij is niet geel en niet groen en niet rood. Hij is te groot en past niet achter in de sloot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot.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 Sometimes when I look at you, I see my wife. And you turn into somebody I don't know. And you push me away, push me away, yeah. Call me in the morning. così. piace così. mi piace così. Jenny. You make me go crazy.